7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er is jarenlang gesjoemeld met geld van supporters van het Nederlands elftal. Bestuurders van de supportersclub van Oranje hebben tonnen uit de kas gehaald... om er zelf beter van te worden, meldt een onderzoeksjournalist van Follow the Money. Volgens hem organiseerden ze ook feestjes met geld van Oranje supporters... en maakten ze reisjes naar landen waar het Nederlands elftal helemaal niet speelde. De bestuurders zeggen zelf dat ze niks verkeerd hebben gedaan. De Amerikaanse stad Houston heeft een avondklok ingesteld om plunderingen te voorkomen. Sinds de overstromingen door de tropische storm Harvey zijn er al meerdere incidenten geweest. Daarom mogen mensen van middernacht tot vijf uur ochtends hun huis niet meer uit. Door de storm zijn zeker 18 mensen omgekomen. De VN-veiligheidsraad heeft de Noord-Korea op de vingers getikt over de rakettest van eergisteren. Toen schoot het land een middellange afstandsraket over een Japans eiland heen. De Veiligheidsraad noemt dat schandelijk en eist dat Noord-Korea stopt met zijn raket- en kernwapenprogramma. Transgenders die in het Amerikaanse leger zitten hoeven voorlopig nog niet te vertrekken. Minister Mattis van Defensie zegt dat er niks verandert... zolang niet duidelijk is wat het nieuwe verbod betekent voor mensen die al in dienst zijn. President Trump besloot vrijdag officieel dat het leger geen transgenders meer mag aannemen. Bij een recyclingbedrijf op een industrieterrein in Son bij Eindhoven is bij een grote brand gisteravond zo'n 5000 kubieke meter afval in vlammen opgegaan. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Er zijn geen schadelijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het weer. In het westen en noorden regent het de hele dag, soms met onweer. In het oosten en zuidoosten blijft het vrijwel overal droog met af en toe zon.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 sempre siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero sempre cantare, cantaré. Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré, pero sempre cantare, cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana que yo sempre cantare. I still feel like a man.